Ze mocht alleen poetsvrouw spelen, ze mocht de kinderen naar school brengen. Kortom, er is echt sprake van onderdrukking van de vrouw. Dat heeft geleid tot de dood van de vrouw omdat zij bij hem weg wilde. Ja, daarna doodde de man de vrouw en verbrandde hij haar lichaam een paar dagen later langs de snelweg in Duitsland. Het kostte de Duitse autoriteiten maanden van forensisch onderzoek om erachter te komen om wie het ging. In Iran is discussie over een nieuwe hoofddoekwet... die al is aangenomen door het parlement... maar nog goedgekeurd moet worden door de president. Zodra die zijn handtekening zet... kunnen er nog zwaardere straffen worden opgelegd aan vrouwen... die zich niet houden aan strikte kledingregels. Er staat een gevangenisstraf van tussen de 5 en 15 jaar voor... en mogelijk de doodstraf. De laatste maanden werden in Iraanse steden steeds meer vrouwen zonder hoofddoek gezien. Als een reactie daarop zou de nieuwe strengere wet zijn verzonnen. En in Limburg hadden de Provinciale Staten een primeur. Voor het eerst mochten ze een deel van hun vergadering in het Limburg dialect voeren. Hier staan we dan, achter het wabbeltuffelke in ons gouvernement. Kallen, in ons moedertaal. Die is een heel serieus vergadering. En dat ook nog op vrijdag de 13 Limburg is niet zomaar een taal. Het is onderdeel van wie weer zijn, hoe weer zijn geweest. En als het dan ons ligt, ook hoe weer hergaan. Twee tolken vertaalden voor de luisteraars en volgers van de livestream. Het debat ging over een programma om de Limburgse taal te stimuleren... waar jaarlijks meer dan een miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Het doel? De Limburgse taal in 2030 dezelfde status geven als het Fries. Het weer er nog. Een grijze dag is het. Met in het oosten en zuidoosten kans op een paar zonnestralen nog. Bij een eh, magere 3 graden. Morgen krijgen we wat regen. En dan wordt het uiteindelijk tussen de 4 en de 8 graden.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 tell me to leave, and baby, I'll Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie begint een humanitaire luchtbrug voor Syrië. En er komt 4 miljoen euro extra voor humanitaire hulp. De rechter verbiedt Nederland niet om wapens en andere militaire spullen te exporteren naar Israël, zoals Palestijnse en Nederlandse organisaties eisten. De rechter zegt dat Nederland zich aan alle regels houdt. In Provinciale Staten van Limburg is voor het eerst in het Limburgs gedebatteerd. Er was afgesproken om dat één keer per jaar te doen. De staten willen meer geld van het Rijk om gebruik van het Limburgs te stimuleren.